Griekenland heeft een schuld van 300 miljard euro en kan nu moeilijk geld lenen. De Amerikaanse president Obama vindt dat de teleurstelling over de uitkomst van de klimaattop in Kopenhagen terecht is. In een tv-interview zei Obama dat alle landen de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren aanzienlijk moeten verminderen, maar dat niets in het Kopenhagen-akkoord die reductie verzekert. In zijn woonplaats Nijmegen is theoloog Edward Schillebeeks overleden. In de jaren 60 was hij adviseur van de Nederlandse bisschoppen bij het Tweede Vaticaans Concilie. Hij werd wereldwijd bekend vanwege zijn boeken. Door zijn progressieve opvattingen raakte hij later in zijn leven steeds verder verwijderd van de kerkelijke leiding in Nederland en in Rome. Edward Schillebeeks is 95 jaar geworden. Enkele tientallen demonstranten hebben gisteren een protesttocht door wijk bij Duurstede gehouden. Ze eisen dat burgemeester Swillens de burgers duidelijk informeert over veroordeelde pedoseksuelen in de gemeente. Stop Kinderporno Nu had ontdekt dat er in wijk bij Duurstede een veroordeelde pedoseksueel woont zonder dat de buurtbewoners daarvan wisten. Eergisteren stelde de gemeente de wijkbewoners op de hoogte dat er nog een pedoseksueel in de buurt woont. De Franse justitie blijkt in juli dit jaar met een onderzoek te zijn begonnen naar verdachte zaken rond de wiederploeg Astana. Bijzonderheden over het onderzoek zijn naar buiten gebracht door de Franse krant Le Monde. Tijdens de Tour de France is op hotelkamers van de Astana-ploeg materiaal, materiaal gevonden waarmee bloedtransfusies kunnen worden uitgevoerd. In de Astana-ploeg die de Tour reed zaten de winnaar Contador en Lance Armstrong die derde werd. Het weer, opklaringen, maar het is ook nevelig of mistig bij ongeveer min 4 graden. De dag begint met wat zon. In de loop van de dag neemt de kans op regen en ijzel toe bij temperaturen rond nul. Het kan erg glad worden. Morgen, eerste kerstdag, vallen er winterse buien en dan is het plus 1 tot plus 4 graden.